Studentenorganisaties zijn positief over het mislukken van het overleg... over extra bezuinigingen tussen het kabinet en de oppositiepartijen GroenLinks en D66. De LSVB hoopt op het einde van het sociaal leenstelsel voor studenten. Het kabinet heeft steun van de oppositiepartijen nodig voor 6 miljard aan extra bezuinigingen, omdat PvdA en VVD in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. Gisteravond liepen de onderhandelingen hierover vast. Beide partijen eisten investeringen in onderwijs, maar het kabinet wilde dat niet. De studentenvakbond is blij dat D66 en GroenLinks hun poot stijf hebben gehouden. Het interstedelijk studentenoverleg is ook positief over het vastlopen van de gesprekken. Het ISO roept op tot een oppositiebestendig plan. President Boutersen van Suriname vergeeft Nederland wat er in de slaventijd is gebeurd. Volgens Boutersen is het tijd om de kolonisator te vergeven en door te gaan op de weg die in 1863 is ingeslagen. Boutersen zei dat tijdens de officiële herdenking van de afschaffing van de slavernij in Paramaribo. Zijn uitspraken werden met gejuich ontvangen. Gisteren was het 150 jaar geleden dat in de Nederlandse kolonie Suriname de slavernij werd afgeschaft. Ook op de voormalige Nederlandse Antillen werd het houden en verkopen van slaven toen verboden. Vicepremier Ascher betuigde gisteren namens de regering zijn diepe spijt over het Nederlandse slavernijverleden. De Internationale Unie voor Natuurbescherming slaat alarm over het toegenomen aantal bedreigde dier- en plantensoorten. Wereldwijd worden bijna 21.000 soorten met uitsterven bedreigd, ruim 1100 meer dan een jaar geleden. Sinds de laatste inventarisatie vorig jaar zijn een hagedissoort, een tandkarper en een zoetwatergarnaal uitgestorven. Als voorbeeld van een ernstig bedreigde soort wordt de Indische bruinvis genoemd. Die leeft in binnenwater in China en heeft last van illegale visserij, watervervuiling en het toenemende vrachtverkeer op de Yangtze-rivier.